Die beveiliging werd ingesteld nadat een broer van de kroongetuige werd geliquideerd. De advocaten maken zich ook zorgen over hun eigen veiligheid. Volgens advocaten hebben herkenbare politiemensen onbedoeld verraden... waar familieleden van Nabil B. verbleven. En ook zou de politie observaties door bendeleden van Taghi niet hebben opgemerkt. De meerderheid van de Tweede Kamer wil kentekens voor tractoren. Van de regeringspartijen zijn in elk geval VVD en D66 voor... en bij de oppositie in elk geval GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren. De discussie over kentekens voor tractoren is actueel... door de boerenprotesten van eind vorig jaar. Trekkers op de snelweg konden niet worden bekeurd, onder meer omdat ze geen kenteken hebben. De voorstanders van kentekens wijzen op handhaving en de verkeersveiligheid. Het CDA waarschuwt voor mogelijke extra kosten voor de boeren. Het is de bedoeling dat de kentekenplicht voor tractoren over vijf jaar wordt ingevoerd. De Amerikaanse Senaat heeft de regels vastgesteld voor de impeachmentprocedure tegen president Trump. De Democraten wilden verschillende aanpassingen, maar die werden telkens weggestemd. De Republikeinen, Trumps partijgenoten, hebben in de Senaat de meerderheid. Na 13 uur vergaderen waren de senatoren het eens. Het weer bewolkt en wat lichte regen. In de middag is het droog, in het noorden schijnt de zon en het wordt 3 tot 8 graden. Vanavond en vannacht kans op vorst en mist.